9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken moet zich over ruim een uur verantwoorden in de Tweede Kamer... over zijn uitspraken over migratie en vluchtelingen. In juli noemde Blok Suriname op een besloten bijeenkomst een failed state. Ook zei hij geen enkel multicultureel land te kennen... waar een vreedzaam samenlevingsverband is. De uitspraken leiden internationaal tot veel ophef. Zo eist de Suriname excuses van Blok en ook in de Tweede Kamer is kritiek. Veel partijen vinden dat de minister van Buitenlandse Zaken... zich niet zo grof kan uitlaten over andere landen. De uiterste leeftijd waarop vrouwen zwanger kunnen worden met behulp van IVF moet omlaag, vindt een ruime meerderheid van de deelnemers aan het Eén Vandaag opiniepanel. 77% van de vrouwen vindt dat de leeftijd omlaag mag van 50 naar 45 of 40 jaar. De ondervraagden vinden dat de vrouw dan biologisch nog vruchtbaar moet zijn... en zijn dan minder risico's voor moeder en kind. En ook zou het vooral beschikbaar moeten zijn voor stellen met serieuze vruchtbaarheidsproblemen. Bij een grote politieactie tegen mensensmokkel... heeft de Belgische politie vannacht 21 migranten opgepakt. De meeste komen uit Eritrea en probeerden naar Engeland te gaan. Minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken die was ook bij de actie. Volgens hem was die niet gericht tegen de migranten zelf... maar tegen het netwerk van mensensmokkelaars. De politie probeert de mobieltjes van de migranten uit te lezen... zodat ze contactgegevens van de smokkelaars kunnen achterhalen. En tennisser Rafael Nadal is door naar de halve finales op de US Open... maar makkelijk ging dat niet. De titelverdediger had vijf sets nodig tegen Dominic Thiem. De wedstrijd duurde bijna vijf uur. In de halve finale moet Nadal tegen de Argentijn Juan Martín del Potro. Het weer nog stevige buien, vooral in de Randstad. Later vandaag vooral in het zuiden buien... met onweer en veel neerslag in korte tijd. Ook af en toe zon, het wordt 22 eh, tot 26 graden. Morgen dan een stuk koeler en een graad of 19. En aan het einde van de middag weer nieuwe buien.